De populatie van 3400 herten moet binnen vijf jaar worden teruggebracht tot 800. De provincie mag direct beginnen met het afschieten van de dieren. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit hebben bij een boer in Gelderland 50 dode kalveren en koeien gevonden. De kadavers lagen in een stal tussen levende koeien. De NVWA ging langs naar een tip. Daar bleek dat de veehouder niet meer in staat was goed voor zijn dieren te zorgen. Ze kregen maar af en toe te eten en te drinken. Ook was de stal al lang niet uitgemest. Ruim 90 koeien hebben de slechte omstandigheden overleefd en zijn overgebracht naar een plek waar ze kunnen aansterken. De AIVD is bezig met het bestuderen van gegevens van IS-strijders... die via de Britse zender Sky News bekend zijn geworden. Volgens de AIVD is nog niet vastgesteld hoe betrouwbaar de lijsten zijn. De gegevens van tienduizenden jihadisten zijn via een gedisserteerde strijder in handen gekomen van Sky News. Op de 22 kaarten beantwoorden aspirantleden van de IS 23 vragen. Ook hun naam, eventuele strijdnaam, opleiding en vroegere adres zijn vastgelegd. Een conducteur heeft vanochtend op station Almere Poort reizigers uit de trein gezet omdat de trein te vol was. Om Flevoland meldt dat het volgens de conducteur niet verantwoord was om met zoveel mensen door te rijden. De sprinter was onderweg naar Leiden. De NS zegt dat de trein te kort was door een defect aan het materieel. De reizigers die eruit moesten kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer. Het is vandaag vrij zonnig. In het noordoosten hangt wel wat lage bewolking. Vanmiddag is het 8 tot 10 graden.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 Back to life. Back to Matchbox. Hier is Slade. was eh, de groep Selector met uh, eh, On My Radio uit 1980. En daarvoor hoorden we Slade met hun hit uit 1972, Take Me Back Home. Een eh, vriendin van me, die heet Patricia van Deursen... en die hoorde het nummer Ruthless Queen voor het eerst... toen het werd gezongen bij een optreden van Siep van der Ploeg... die zanger van De Kast. Ze had nog nooit van het nummer gehoord... en ze wist ook niet eens van wie het origineel was. Laat staan dat de groep Kajak een Nederlandse groep was, dat wisten ze niet... Maar we draaien het voor haar om er even duidelijk te maken wie Kajak nu is. En het nummer Ruthless Queen draaien we ook niet alleen voor haar, maar ook voor Rita van Oudenaren. tempting Nederlandse topkwaliteit kayak met Ruthless Queen uit 1979. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 10 eh, maart 1966, vier nieuwe binnenkomers. De eerste op 39 en de laatste op 29. Maar allemaal zijn het gewoon top 10 hits geworden. We beginnen met eh, nummer 39, James Brown. And I Got You, I Feel Good. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. fine. I feel nice, like sugar and spice. jaar ongeveer 85 singles uitbracht. En de, eh, de meeste werden ook nog redelijke hits. Ook, ja, ook deze. I Got You, I Feel Good. Nieuw op 39. Op 33 nieuw The Who en Substitute. De The Who en Substitute. Dave D, Dozy, Beaky McIntitch, die hadden al drie platen uitgebracht, drie singles. De eerste twee zijn totaal in de vergetelheid verdwenen. En dat is maar goed ook. De derde was You Make It Move, een klein hitje. En de vierde, die kwam binnen op 10 maart 1966 op nummer 31. Hold Tight. Sat, your ass, and you sat me at both sides. The Dozy, Beaky, Mick en Hold Tight. Nieuw op 31 in de hoogste nieuwe. Die komt binnen op 29. Peter en Gordon en een Woman. En is werd geschreven door een Bernard Webb. Later bleek dat achter die naam de heer Paul McCartney zich schuilhield. Uh, nieuwe binnenkomer op 29, de allerhoogste. Dus... De klapper van de week. Woman, do you love woman if you need ask me how I'm doing, what shall I say? take your time and tell me when we're alone, love will go. plenty of time. Got plenty of time just to get through it. Once again, you'll be mine. Once again. thinking you were gone And it felt so strange To lie awake and alone There's no regrets No tears goodbye I don't want you back you'd only cry again.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 no regrets, no tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry. van mijn eh, favoriete nummers van de Walker Brothers... No Regrets uit 1975. Het is tijd voor de tip van Willem. En deze is sowieso goed, want het gaat hier om de stem van Roy Orbison. Het is een track van het eh, postuum uitgebrachte album Mystery Girl. En daar staan zoveel juweeltjes op... dat het me verbaast dat het niet in een juwelierzaak te koop is. You Got It, A Love So Beautiful, California Blue... En nog veel meer. Maar waar het om gaat vandaag is de tip van Willem. En die staat ook op dit album. En het heet In the Real World, Roy Orbison. In dreams we do so many things. We set aside the rules we know. And fly above the world so high. In great and shining rings. If only we could always live in dreams. If only we could make of life what in dreams it seems. But in the van het album Mystery Girl. Een mooi nummer en die stem die maakt het alleen nog maar veel mooier. Volgende week eh, weer eh, de tip van Willem. En natuurlijk. Eh, we gaan de komende 5, 6 minuten even naar de jaren 50. Eerst naar 57. Buddy Holly met Peggy Sue. En daarna naar 1958 met Billy Vaughn. Sail Along, Silvery Moon. Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, galleys. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, galleys. I love need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. <laughs> well, I love you, gal. I want you. twee hits uit de jaren 50. Eh, dat was Billy Vaughan met zijn Long Silvery Moon... en daarvoor Buddy Holly en Peggy Sue. En van de ene Billy gaan we naar de andere Billy. Van Billy Vaughan naar Billy J. Kramer en de Dakota's. En een eh, hit gecomponeerd door eh, Hal, David en Burt Bacharach.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 maar van Hell eh, en Bert. Trains and Boats and Planes. En Tom Springfield, die kennen we natuurlijk allemaal uit de Springfields... maar ook natuurlijk dat hij de broer was van Dusty. En hij kon ook componeren. Dat deed hij voor The Seekers. A World of Our Own. They're staying home tonight, far away from the bustle and the bright city lights. Let them all fade away. Just leave us alone, and we'll live in a world of our own. We'll build a world of our own that no one else can share. All our sorrows will Met de mooie stem van Judith Durham. Dit waren The Seekers en A World of Our Own uit 65. We gaan even een top 100 lijst raadplegen. En dat is de lijst van 1969. En daar staat in Robin Gibb, Saved by the Bell. van 1969, Saved by the Bell van Robin Gibb. Toen Nancy Sinatra nog een klein Nancytje was, vier jaar voordat ze wereldberoemd zou worden met These Boots, had ze ook al een hitje in Amerika en een heel kleintje in Nederland. Uit 62 dus, Like I Do. Johnny boy, take it slow. Don't you know, don't you know, she may kiss slow. in Sinatra en Like I Do. We gaan afsluiten met een instrumentale. En dat is een eh, satelliet die werd eh, gelanceerd in de jaren 60.